luisteren via de app, smart speaker, DAB+ en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 1 uur. Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hulpdiensten melden dat het extreem druk is bij het alarmnummer 112. In een NL-alert vragen ze dat nummer alleen te bellen bij levensbedreigende situaties. In de Bredase wijk Tuinzicht zijn in de aanloop naar de jaarwisseling politieagenten bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels. Er werden vijf mensen opgepakt. Het was al uren onrustig in de wijk. Er waren autobranden en vechtpartijen. Ook in Roosendaal kregen agenten zwaar vuurwerk naar zich toe gegooid. Daar zijn twee mensen aangehouden. Het was ook onrustig in Den Haag. De politie daar pakte in de wijk Transvaal iemand op... nadat agenten met vuurwerk waren bekogeld. Er raakte niemand gewond. Hoeveel mensen met vuurwerk naar de politie gooiden is niet duidelijk. In het Zuid-Hollandse Hillegom woedt een grote brand in een vuurwerkwinkel. Volgens de veiligheidsregio zijn de vlammen van buitenaf te zien. De hoofdprijs in de oudejaarstrekking van de staatsloterij is deze oud en nieuw gevallen op twee halve loten. Die zijn verkocht in Amstelveen en Nune.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 ta ta ta ta ta ta. History. Cigarette in her mouth, and she mouths, Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. know you're time. if a normal girl is my destiny and my pill. I'ma go there. Listen to my body language. I'm walking poetry Nightshift. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah, I'm so weak and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. it's you, yeah. <laughs> Baby, it's you, yeah